Mark Visser met het NOS Journaal. De stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van den Heur komt vrij. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft het hoger beroep van justitie afgewezen. De man van 36 blijft wel verdachte in de zaak. De stiefbroer werd vorige maand opgepakt in Engeland waar hij al jaren woont. Hij zou betrokken zijn bij de dood van zijn stiefzusje die in 1995 werd vermoord. Ze werd gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De stiefbroer kwam na een onderzoek door een cold case team van de Brabantse politie opnieuw als verdachte in beeld. Afgelopen woensdag werd de man uitgeleverd door Groot-Brittannië en sindsdien zit hij in Eindhoven vast. Hij komt volgens een advocaat uiterlijk morgen vrij. In de vakstukken van het Air France toestel dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan verongelukte zijn lichamen gevonden. Dat heeft de Franse minister van Milieu bekendgemaakt. Hoeveel lichamen het zijn is niet duidelijk. De Airbus had 228 mensen aan boord. Franse onderzoekers denken dat ze nu het grootste deel van het vlak hebben gevonden. De zwarte dozen zijn nog niet terecht, maar Air France denkt wel dat er nu meer aanwijzingen gevonden kunnen worden over de oorzaak van de ramp. In Ivoorkust zitten nog 38 Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste van hen verblijven in of rond Abidjan. Daar woedt een felle strijd tussen militairen die Bakbo steunen en aanhangers van zijn uitdager Ouattara. Die laatste wordt door de internationale gemeenschap gezien als de winnaar van de presidentsverkiezingen. Zeven Nederlanders hebben de bescherming van een Frans militair kamp opgezocht. Daar worden honderden buitenlanders opgevangen. Toen besluit het weer. De bewolking neemt steeds verder toe en er valt in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw bewolkt met vooral in het noorden regen.